Taxichauffeurs in de grote steden moeten zich aansluiten bij een organisatie. Gaan ze over de schreef, dan kan hun lidmaatschap worden ingetrokken. Staatssecretaris Huizinga is bezig met een aanpassing van de taxiwet. Burgemeester Cohen maakte bekend dat in Amsterdam strenger toezicht komt op de taxistandplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein. Aanleiding is het incident afgelopen weekend waarbij een taxichauffeur een man doodsloeg. In Den Haag is een demonstratie van 200 Nederlandse Oeigoeren bij de Chinese ambassade uit de hand gelopen. De betogers gooiden met stenen, 60 zijn gearresteerd. Ze protesteren tegen wat ze noemen de achterstelling van de islamitische Oeigoeren in China een botsing tussen enkele duizenden islamitische Oeigoeren met de politie in de regio Xinjiang kwamen onlangs 140 Oeigoeren om het leven. De goedkope luchtvaartmaatschappij Ryanair overweegt een soort staanplaatsen in te voeren. Dan kunnen er 50% meer passagiers in een toestel en de kosten gaan met 20% omlaag. De Ierse prijsvechter is daarover aan het praten met vliegtuigfabrikant Boeing. Het is de bedoeling dat er een soort barkrukken aan boord komen... waarop de passagiers zich ook kunnen vastmaken met een gordel. De Amerikaanse oud-minister van Defensie Robert McNamara is overleden. McNamara was minister van Defensie onder de presidenten Kennedy en Johnson van 1961 tot en met 1968. Hij wordt vooral gezien als de architect van de Vietnamoorlog. Diezelfde oorlog was voor McNamara aanleiding om in 1968 als minister van Defensie op te stappen. Daarna was hij president van de Wereldbank. Robert McNamara was 93 jaar. In Afghanistan zijn twee lokale medewerkers van een Nederlandse hulporganisatie door onbekenden ontvoerd. De Afghanen waren met de auto onderweg van Kabul naar de provincie Kost. Gewapende mannen dwongen hen te stoppen. De chauffeur van de auto werd niet meegenomen. Hij meldde de ontvoering van zijn medepassagiers bij de Nederlandse hulporganisatie HealthNet. Het weer, geregeld zon, ook stapelwolken en enkele regen- en onweersbuien.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 I've put in far too many years to let this pass us by. Zandvoort. Ik <laughs> voel de zomer ja. op CFM. Ze zou ineens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteed.